Raymond Seré met het NOS-journaal. Minister van Buitenlandse Zaken Bot vindt dat de Nederlandse regering afstand moet nemen van het PVV-meldpunt over Oost-Europeanen. In Nieuwsuur zei hij dat de website afbreuk doet aan de goede naam van Nederland in het buitenland. Bot vindt dat het goed zou zijn als premier Rutte zou laten blijken dat de regering niet achter het idee van de PVV-website staat. VVD-europarlementariër Van Balen noemt het meldpunt misselijkmakend, vulgair en een politieke partij onwaardig. Volgens hem zijn Rutte en Roosentaal een antwoord verschuldigd op de boze brief die een aantal Midden- en Oost-Europese ambassadeurs schreven. De politiebonden hebben minister Opstelten een ultimatum gesteld in hun conflict over een nieuwe CAO. Als Opstelten voor vrijdagavond niet met een bod komt dat volgens de bonden genoeg aanknopingspunten biedt, dan volgen de mogelijk collectieve acties. Volgens ACP-voorzitter van de Kamp wil Opstelten de salarissen voor politiemensen niet verhogen en de arbeidsomstandigheden fors versoberen. Opstelten zegt in een reactie dat hij de werkgelegenheid voor alle politiemensen wil behouden en dat een forse loonsverhoging niet realistisch is. De man die vanochtend op Schiphol riep dat hij een bom bij zich had is een 40-jarige Rus. De man kon zichzelf niet legitimeren en de communicatie met hem verliep moeizaam. Meer wilde Marechaussee niet over hem zeggen. Een groot deel van de middag waren de vertrekhallen 1 en 2 dicht vanwege de bomdreiging. Tientallen vluchten zijn uitgevallen. De Duitse stad Keulen moet zich officieel distancieren van de heksenvervolgingen en alle slachtoffers rehabiliteren. Dat is de aanbeveling van een speciaal comité. Dat is opgericht nadat een Keulse predikant een actie was begonnen voor eerherstel van 38 mensen die in de stad als heks op de brandstapel zijn beland. Dat waren niet alleen vrouwen, maar ook drie mannen en een jongen. De heksenjacht begon in Europa in de 14e eeuw en duurde tot het begin van de 18e eeuw. Het weer, vannacht mogelijk wat regen, daardoor kans op gladheid.